Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De jongen die vorig jaar opdook in Berlijn en zei dat hij vijf jaar in een Duits bos had geleefd, is een vermiste Nederlander. Schoolgenoten hebben hem herkend op foto's die de politie van Berlijn gisteren publiceerde. Tegen NOS op 3 zei een oud huisgenoot dat hij 100% zeker is dat het hem is. Volgens hem had de jongen persoonlijke problemen en wilde hij vorig jaar een nieuw leven beginnen. De bosjongen meldde zich afgelopen september bij de autoriteiten in de Duitse hoofdstad. Hij vertelde dat hij samen met zijn vader jarenlang in de bos had gewoond na de dood van zijn moeder. De politie is tien maanden op zoek geweest naar zijn identiteit. In Leeuwarden is een medewerker van een zogeheten goudwisselbus neergeschoten. De man is door meerdere kogels in de rug geraakt. Het is onduidelijk wat het motief is. Volgens lokale media was het een overval. De dader is gevlucht en is nog niet gepakt. In België zijn 19 mensen besmet met de EHEC-bacterie. Ze hebben vermoedelijk allemaal filet Amerikaan gegeten. Er liggen nog drie mensen in het ziekenhuis. Het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zegt dat het om een andere, minder gevaarlijke EHEC-variant gaat dan die van de grote uitbraak vorig jaar. Toen kwamen 52 mensen om het leven. De Britse premier Cameron ontkent dat hij politieke gunsten heeft verleend in ruil voor positieve berichtgeving. Voor de commissie Levinson zei Cameron dat hij een hechte relatie had met mensen uit het mediabedrijf van Rupert Murdoch, maar dat dat nooit invloed heeft gehad op zijn beslissingen. De commissie Levinson onderzoekt onder meer hoe ver Britse politici wilden gaan om de band met de media goed te houden. In Groningen gaan zondag alle 13 coffeeshops dicht. De eigenaren protesteren daarmee tegen de landelijke invoering van de wietpas op 1 januari 2013. Ze vrezen daardoor veel minder klanten te krijgen. Groningse coffeeshophouders gaan zondag allemaal naar cannabisbevrijdingsdag, Bevrijdingsdag, een cannabisfestival in Amsterdam. Het weer vannacht bewolkt en hier en daar regen. Morgen in de loop van de dag buien met kans op onweer.